Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Schiphol is iets voor middernacht de laatste van tien repatriëringsvluchten uit Marokko aangekomen. Het Transavia-toestel kwam uit Marrakesh. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen stelde Marokko vorige week een vliegverbod van en naar Nederland in. Het land gaf nog wel toestemming om tien repatriëringsvluchten uit te voeren. Hoeveel mensen precies zijn opgehaald is onduidelijk. Eerder haalde reisorganisatie TUI al een groep Nederlanders op per bus. De Saoedische regering zet de ambassadeur van Libanon het land uit... en roept zijn eigen ambassadeur uit Libanon terug. Ook is de import vanuit Libanon stopgezet. Aanleiding zijn uitspraken van de minister van Informatie van Libanon... over de militaire interventie in Jemen. Die begon in 2015 onder leiding van Saoedi-Arabië. In een televisieinterview noemde de Libanese minister die oorlog absurd. De Britse koningin Elizabeth moet nog eens twee weken langer rust houden... en zal de komende tijd nog geen officiële bezoeken afleggen. De koningin, die 95 is, kan wel aan haar bureau werken... en ontmoetingen hebben via een videoverbinding. Waarschijnlijk zal de koningin maar bij een deel van de herdenkingen... van het einde van de Eerste Wereldoorlog aanwezig zijn. De KNVB vindt het heel erg vervelend dat de eerste divisiewedstrijd MVV tegen Roda de afgelopen avond moest worden gestaakt. De bond zegt achter de beslissing van de burgemeester van Maastricht te staan. Zij besloot de wedstrijd af te breken vanwege ongeregeldheden. Er werd vuurwerk afgestoken en supporters belaagden elkaar. Ook liepen ze op het veld. De KNVB zal de gebeurtenissen mogelijk voorleggen aan de aanklager. Ook zal de bond nog bepalen of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld.